over een deel van de uitstoot. Het kabinet maakte op 13 maart bekend dat er toch een CO2-heffing komt... die de linkse partijen graag willen. PvdA en GroenLinks waren na het uitlekken van een concept... bang dat het kabinet die belofte toch niet zou nakomen. Volgens Wiebes is het kabinet nog bezig met verkennende gesprekken met verschillende organisaties en wacht hij nog op bepaalde doorrekeningen. Het CO2-plan wordt eind deze maand verwacht. Schaatsers die het middel Tirax tegen schildklierproblemen gebruiken... zijn niet meer welkom bij schaatsploeg Jumbo-Visma. De grootste ploeg heeft dat besloten op advies van de teamarts. Teamarts van Enst kreeg tijdens de Olympische Spelen in Pyeongchang... steeds meer berichten dat Nederlandse sporters Tirax gebruiken... zonder dat dat medisch noodzakelijk is. Ze denken dat het prestatiebevorderend werkt... hoewel dat nooit wetenschappelijk is bewezen. Schildklierhormonen staan niet op de dopinglijst... maar Jumbo-Visma vindt het wel een vaag gebied... en wil met de maatregel vooral een signaal geven aan de jeugd... om zulke middelen niet te gebruiken. De topvrouw van de Autoriteit Financiële Markten stopt ermee... en gaat voor de klas staan in het speciaal onderwijs. Merel van Vroonhoven gaat in september de PAWO doen... omdat ze meer tijd wil besteden aan mensen... die het niet vanzelfsprekend op eigen kracht redden. De bestuursvoorzitter van de financiële toezichthouder... heeft zelf een zoon met autisme. Ze bekleedde de functie bij de AFM ruim vijf jaar... en was vorig jaar nog voor een nieuwe periode van vier jaar benoemd. De afsluitdijk gaat mogelijk soms toch open voor fietsers. Vanwege omvangrijke werkzaamheden is het fietspad sinds 1 april voor drie jaar afgesloten. Maar minister van Nieuwenhuizen gaat nu wel bekijken of er in het hoogseizoen dagen zijn... waarop fietsers toch via een veilige doorgang over de afsluitdijk kunnen. Het weer vanavond en vannacht klaart het in de zuidelijke helft op... en kan het licht gaan vriezen.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 Laat je even horen, mannen van Moorpark. Ja, ja, ja, ze zijn er, ze zijn er. Dus die, die gaan we straks live natuurlijk horen. In deze Alternative FM van 4 april. En we begonnen met de Cosmic Carnival. Eh, ik denk dat ze zo'n beetje klaar zijn met eh, de Fleetwood Mac theatertour. Dat hebben ze een beetje zo eh, gedaan. En ze spelen nu al een beetje een aantal weken toch al een beetje een rode draad in, in het muziekleven van deze jongen. Want ja, dankzij de muzikale vrienden van uh, de Cosmic Carnival... <laughs> ben ik weer wat op het spoor gekomen uit Rotterdam. Dat ga je straks horen in dit programma. En het is, als je goed op Facebook hebt zitten kijken... hey, de speellijst is behoorlijk eh, aangepast. Ja, ik heb ook behoorlijk wat materiaal eh, binnengekregen. En dat uh, zijn uh, van debuutsingles tot eigenlijk ook nog een inhaalslag van allerlei mensen die materiaal hebben aangeleverd. Dus dat ga je allemaal horen in dit gedeelte van... nou ja, dit gedeelte, niet alleen dit gedeelte, maar ook het volgende gedeelte. Want we hebben twee uur allemaal in Alternative FM. En tussendoor natuurlijk de live muziek van Moorpark. Je kunt het allemaal volgen op YouTube. Zoals een van eh, de vaste stamgasten op, eh, <laughs> bij een dorpskroeg dat altijd zeggen YouTube. Maar het is gewoon YouTube. Eh, daar kun je ons live volgen vandaag. En nou ja, vandaag de laatste week al. En dan kun je dus het een en ander merken. wat wij aan het uitvoeren zijn. It's critical, unbearable.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 <laughs> de, de credits gaan naar Dolly de Pierik. En we hebben het er net over. En wie komt er binnenlopen? Dolly de Pierik. Ja, ja. Goed. na dit vrolijke intermezzo en enigszins rommelig gebeuren van de intro van dit programma... zijn aangeschoven Jimmy, Jake, Richard en Michiel. Waar is eh, de vijfde? We zijn oh, met z'n vieren. Oh, die zijn met z'n vieren. Heb ik niet goed op het plaatjes lopen tellen? Oh, jullie zijn met z'n vieren. Ja, ja, ja. Nou, eh, er zijn even wat grappen gemaakt over eh, Michiel zijn bromfiets. Want ja, eh, Assen en Zandvoort, dat gaat niet helemaal samen. En uh, er wordt op, op Facebook wordt er echt uh, geroepen... Ars is voor brommers, dus wieberen! <laughs> ja, nou, dat kan dus natuurlijk niet. Nee, maar goed, jij bent net zo'n voorstel, hardgrondige voorstander van de dan, dan dat wij dat hier zijn in de dorp. Het overgrote gedeelte. Dus, dus we zaten een beetje flauwe grappen te maken. Maar goed, eh, welkom eh, Moorpark. Dankjewel. Waar komen jullie eigenlijk... Eh, allemaal vandaan. Want er staat in de beschrijving Noord-Holland, maar... Ja, ja, dat is wel breed genomen. Want iedereen komt weer ergens anders vandaan eigenlijk. Aan het woord Jake? Ja, nu aan, op het moment komen we <laughs> ja, waar komen jullie? uit Amsterdam. <laughs> Amsterdam? Ehm, er woont er nog eentje uit Amsterdam. Dat is Jimmy. Ikke. Dat is Jimmy. Ook in Amsterdam. Maar die komt eigenlijk uit... Langedijk. Lange Dijk. Dat is eh, in de buurt van Alkmaar zo'n beetje. Zeker, zeker. ja. Daar hebben ze een heel mooi eh, eh, festival. Ik geloof iets met Indian Summer, geloof ik, toch? Dat is helemaal correct. Ja, klopt. goed, hè? Ja, zeker. Een beetje, een beetje op de hoogte. Michiel, waar komt gij vandaan? Heerlijk gewaard, maar ik woon nu in Haarlem kijk, dat is dichter bij huis. Dus dat, eh, dat verklaart je gewoon even. Wij gaan de motor, de eh, motor, de motor pakken en uh, hoppatee, daar ben ik er. Slinger hem even over de zand voor slaan. Ik neem aan dat je zo over de zand voor slaan ook bent komen, denk ik. Ja, denk ik wel. Ja, en Richard? Uit Uitschagen. Uit Ook yes. uh, een beetje uit de buurt waar Jimmy vandaan komt. Ja, maar dan nog jullie, jullie, kunnen, jullie kunnen elkaar aanraken, zowat. Uh, ah, dat... is een beetje overdreven <laughs> gesteld. Maar hij, is, hij is altijd een goede taxi. Hij kan lief Goed, mannen, jullie eh, eh, zijn, eh, hoe lang zijn jullie bezig? Want ik heb het idee dat, dat jullie nu echt een beetje op stoom beginnen te komen met, met het materiaal, toch? Ja, dat klopt. Nou ja, ik, Jake, dus, ik ben er pas ja, later ja. bijgekomen. Jij bent er als laatste een beetje bijgekomen, of niet? Ja, ja. de band bestond al voordat ik erbij kwam. Onder een andere naam. En hoe heette de andere band? dat was Crowd Control. Crowd Control. Klinkt ook wel cool, vind ik eerlijk gezegd. Ja, dat was ook wel een toffe naam, zeker weten. Maar eh, toen wij begonnen was het eh, een, een, start. Dus ook een andere bandnaam. En eh, toen is het Moor Park geworden. En dat was... Uh, nou, tot nou we begonnen optreden was iets minder dan een jaartje geleden. Ja. Iets minder dan een jaar geleden. Ja. Dus eigenlijk is, is, zijn jullie eigenlijk al redelijk ervaren. Hè? Maar is de band eigenlijk iets minder dan een jaar onder deze naam bezig? Klopt. Klopt. Ja, zeker. Ehm, ik vraag me eigenlijk in godsnaam af eh, hoe jij nou, Dolly, eh, aan die band bent gekomen. Kom er eens even twee tellen bij, want, eh, want dat wil ik toch eens even van je weten. Want ja, dat is gewoon een kwestie van goed opletten, ja. <laughs> ja, ja lekker. Wrijf het er nog even lekker in. Ik zei het net nou al tegen Jake Dus... Dat, dat, is dan, dan heb je meteen het voordeel te pakken... Dat, dat, dat jullie een vrouw binnen de organisatie hebt. Ja. Want, of hebben. Ja, Want hebben. vrouwen zijn over het algemeen... en ik ben daar best wel specialistisch in. Daar kan mijn dochter over meepraten. Nee, ja heel nieuwsgierig. Ja. En ehm, vooral, kijk, en, ja, muziek is natuurlijk mijn grote passie. En muziek en nieuwsgierigheid, dat, dat heeft als gevolg... dat als je echt je redactiemail na zit te kijken... en je leest iets van er komt iets uit... dan wil ik ook weten wat er uitkomt. Ja. En dan ga ik luisteren en ja, deze mannen die bliezen mij gewoon weg. <laughs> Helemaal ver. Rock and roll, zou uh, eh, Pepe Fischer zeggen. fuck is dit? <laughs> ja. Ik heb ook dat nummer meegenomen, want ik, ik werk samen met Ruud oh. Jansen. Wat? Ja? Mag niet schelden. Ja, nee. dit, hey, even één ding, even één ding, Lea. Dit is Alternative FM. Hier mag het dus wel. Kijk, dat het bij ZFM Lunch iets anders ligt. Hè? Ruud is een beetje conservatief. Dat snap ik. Dus, eh, en hier mag het gewoon. Dus ga door. What the fuck was het? Ga door. ik heb het over eh, van die supermarkt, hoor. Van die ja, ja, ja, ja, <laughs> ja. er is iemand eh, gratificatie kwijtgeraakt hè, aan het UWV. Heb je gelezen? Ja, dat ah, is ah, verschrikkelijk. Nou ja, maar, zo, Zo, zit ik er ook in. Maar goed, het maakt niet uit. Ehm, dus, dus ja, ik, ik luister eigenlijk altijd alles wat er voorbij komt. Eh, ook zelfs de smartlappen luister ik. Maar die draai ik echt 11 van de 10 keer weg. En, eh, maar deze, deze formatie, ik denk... Nou, wat, wat is dit in godsnaam? Hoe, hoe kan het dat zij zichzelf via onze redactie moeten introduceren? En toen heb ik dus... Ik, ik werk bij Zandvoort Lunch als sidekick... samen met Ruud Jansen, dat is toch ook wel een muziekkenner... Ik denk, ik ga hem er gewoon in gooien. Heb ik gedaan, jongen. En wat zei Ruud? En Ruud zei... Nou, kijk, hij zegt... Dit is nou eens een sidekick, hè. Die komt nou eens met muziek aan. <laughs> dus, dus dit is eigenlijk een beetje bij CFM Lunch ontstaan. Eigenlijk wel. Maar okay. hij vroeg aan maar mij, hoe stok je nu overgenomen? ik deze formatie niet ken. Wie zijn dit? Vertel het me. Nou, wat is dit? Ze zitten hier naast je, dus... ja. Eh, <laughs> nou ja, mag ik het woord weer even... Ik eh, vond dus, omdat jij hier de gelegenheid hebt... om, om voor artiesten een visitekaartje af te geven... Mhm. daarom heb ik jou benaderd. Omdat ik dacht, ja, deze jongens moeten gewoon gehoord worden. Ja, die dat moeten, gaat dus nu ook gebeuren. Ja. Maar goed... Nou, um, daar zijn wij dan nou weer heel blij mee. Ja, tuurlijk, tuurlijk. <laughs> Daarom ook vanavond zes nummers. Pak die je eh, microfoon van uh, Dolly maar weer terug, Jimmy. Want uh, ja, die is lang genoeg aan het woord geweest. <laughs> daar, hebben we, een lunchprogramma voor. Dus wat dat dan gaat. Dus, <laughs> uh, Oké. <laughs> de stuffing zit er inderdaad in al, uh, mannen. Ehm, ik, ik denk dat het eh, zo dadelijk wel los kan gaan. Ik, EP, e komt er een EP aan binnenkort? Of dat is wel een beetje de volgende... De lijn der verwachting. Die we nu eigenlijk willen zetten. We hebben twee losse singles uitgebracht. Ja, Net als alle twee. Single. Ik heb ze alle twee. Heel goed, kijk. Ja, en, en, en, en, nieuwe nummers liggen klaar. Voldoende, dus... En nee, maar dat is wel een dingetje nu weer. En die uh, eh, On die hebben we hier uh, behoorlijk gedraaid. En die tweede, die heb ik uh, vandaag al even eraf geplukt. Dus die gaat de komende tijd denk ik ook nog wel eventjes los. Super, toch? super. Dus, dus tot aan de EP. En die zal dan ergens later dit jaar nog het levenslicht gaan zien. Of wordt dat dan 2020? Nou, dat klinkt Vlak voor de Grand Prix van Nederland. die we nou, dan... dat is wel een beetje heel veel. <laughs> De weken voor misschien. Geintje. <laughs> Nou, die willen we graag openen. Maar, ja. <laughs> de muziek brengen we liever wat eerder Oké, okay, is dus goed. Oké, nou mannen het is eh, een eh, ware eh, stormachtige introductie. Maar dat is ook een <laughs> beetje in jullie muziek ingesloten. Dus dat gaan we zo direct allemaal ervaren. Nu ga ik weer even terug naar het speellijstje. Want anders kom ik er niet doorheen. Dus ik moet dat ook nu gaan doen. Eén album is deze week uitgekomen. Ik mag hem eindelijk gaan draaien. Canvas Blanco met Exilio. En de jongens die komen, als het goed is, 16 mei naar onze studio. En dan eh, zullen zij ook het eh, een en ander van dat album laten horen. Outside the Room of Quiet is een van de nummers die op eh, dat album terug te vinden is. some kind of lightning. The thought of his coming stirs my soul. The thought of his coming stirs my soul. The scope and grandeur, the vastness and magnificence. The thought of his coming stirs my soul. I felt the calm Blanco was dat. Eh, ik ga de geluidskraan een beetje openzetten, want het is eh, zover. Moorpark staat klaar om eh, een aantal nummers te spelen. We beginnen met het eerste blokje van twee. Ik kijk Jake of Michiel aan. Wat, wie van de twee gaat het woord voeren? Welke nummers gaan we horen in dit blokje van twee? Nummers. Ehm, die waarschijnlijk wel een EP-kans maakt. Ja? Dus dat, dat is Where I'm With You. Nou, laten we maar horen. Thank you. can see the sunlight coming through. Just eventjes eh, stiekem even buiten geweest. Eh, want we moeten natuurlijk niet het eh, gezeur hebben met bewonersplatform Rust bij de Kust. Dat die straks gaan reageren. er is geluid uit Zandvoort. Dan komt het niet van de circuit, maar vanuit de studio van ZFM Zandvoort. Want het dak gaat er gewoon een beetje af. Um, volgend nummer, Jake. Yes, uh, volgende nummer is onze meest recente single. Love Changes, die vorige week vrijdag is uitgekomen. Dan gaan we die nu horen. Ja. Yeah. day back around, oh, be back. Eh, voor eh, dit moment uh, eh, Moorpark. de stem doet mij denken tussen een beetje John Bon Jovi en Chris Robinson van The Black Rose in. En daar zit het ook een beetje met die stijl. Er zitten, dus dat denk ik ook wel op. Dus ja, met name meer een beetje de richting van de Black Rose. En wat minder in de richting van de Bon Jovi. Want de Bon Jovi is een beetje de schaap, uh, eh, schaaprok, eh, de knuffelrok. En <laughs> dat eh, van de Black Crowes, dat is iets ruiger. Goed, we gaan ze straks nog een keer horen bij, bij ons hier in het programma. Nu weer tijd voor het lijstje. Iets heel rustigs. Anne van Damme met Make Me Rise. surround making plans. No, you won't wake up one day wondering how to get away from here. You're with me. So go chase the sunset, never let I am. Understand, I can't really understand how you trying to understand how I be what I am, so I reason again. Trying to re understand subject, object, I inspect. Hierarchies they try to protect. If the subject i am study is the object, shit gets muddy long as people project themselves into objects. So I object to this whole structure. Haven't found God yet, but it's his or her image I'm trying to reflect right to the left. With the insight, I might readdress. All I know is that I need light for the darkness. That I only live life if I die death. And I know that it might be hard to digest. I'm in my zone, in the rhizome. I respect multiplicities can be incorrect, and we are all free Everybody to connect. I know just trying to get by. Everybody I love showing me the most high. Everybody got a story you can see from both sides. Everybody can be loved. Got me saying, Oh my, take a look. work from close by come in my face. Take a long look and then tell me my race. Tell me my place. Tell me I'm this or I'm that. Tell me I'm white or I'm black. Tell me I'm Jewish, but I don't get confused with all of that talk, cause I know that's bullshit. My skin is white, but my fro is tight. I'm not Jewish, black or white, cause that's stupid. I don't wanna reproduce it. I just wanna do this. Give you this music. When you ask somebody what their race is, realize that's racist. Realize that there are no races. That's just some idea we were raised with to distract us from the right races we facing. Trying to get away, so we racing the high tryna be fly, but I ain't pickin' no side. Say I'm replacing my race with a vibe, taking my life for a ride. I don't need pride, no. But I take a lot of self love on the side. Everybody I know just tryna get by. Everybody I know just tryna get by. Everybody get your money and your mind right. Everybody get your money and your mind right. I got a story to tell. Started way back when I wasn't able to tell. A little boy that didn't know I didn't believe in himself. Started seeing himself based on the truth of the other. Defending my own with a stutter. Looking for a reason for breathing. Escaping the gaze that was shaping my being. Hoping and wishing to one day wake up without all of the fucks. I ain't got no fucks to give. I really need my fucks to live. The rest of my story. Everybody get your money. gave up hope and you gave up love. You gave up on everything I thought. als het goed gaat, dan gaan we deze dame dus treffen. 9 mei hier eh, bij ons. En, eh, zij gaat morgen haar EP eh, uitbrengen in het paardcafé SIM van Levi. Levi voluit Cox geheten. Daarvoor hoorde je Benjamin Fro. Dat is ook een apart verhaal. De manager Thomas Brugger, dat is een, eh, een bekende van, eh, van mij tenminste. Niet eh, via hem, maar een broer <laughs> ken ik weer van hem. samen een, een tijdje gewerkt op de sportredactie bij het Noord-Hollands Dagblad. En zo kom je ook weer heel erg aan elkaar. Nou, en dan hebben we wel een beetje het lijstje wel gehad van een aantal nummers wat wat gespeeld is. Ze staan weer klaar, de mannen van Moorpark, eh, met het volgende blokje van twee. Dus het woord is aan Michiel of aan Jake van welke nummers uh, zij gaan spelen. Welke twee wordt aan het? We beginnen met One More. Oh, oké. soaring. dat hij dan op een gegeven moment een gladde schedel ziet. En dat hij daar ook bij op een gegeven moment eh, moet eh, lachen. Eh, nou ja, dat ging dan weer over <laughs> iets met... zijn jullie een beetje ook Elvis-fans eigenlijk, of niet? Nou ja, nou, fan is een groot woord, maar ja, het, het is wel een legende. Dus een niet meer dan respect voor hebben. Zit dat ook toevallig in het volgende nummer een beetje verscholen of niet? Nee. oké, oké, ik zeg niks, ik zeg niks. Maar laat maar horen, het volgende nummer, mannen. Dit nummer heet Masterpiece. <laughs> maar dat maakt niet uit. Dank je, dank je wel. Eh, de heren van Moorpark hebben inmiddels al eh, druk bekijks eh, gekregen. Dat, dat, dat schijnt overal vandaan te komen uit Zandvoort. Maar goed, dat, maakt niet uit. niet verwacht, een beetje nee, nee, nee, nee, dat maakt niet uit. We, het, het, loopt alweer bijna tegen 9 uur. Dus ik moet weer even gaan opletten met wat ik ga draaien. Dus dat gaan we nu ook doen. deze komt uit Friesland en zijn naam is Ivy Let Down. Tot aan het nieuws van 9 uur. happiness I didn't make it easier to take. Time, time to oversee what we have done, the way we changed our courses, so we are.